Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Veel oppositiepartijen zijn tegen de stikstofwet van het kabinet. Daarin staat dat de uitstoot in 2030 gehalveerd moet zijn. Ook de PvdA en GroenLinks zijn niet tevreden met de plannen zoals die er nu liggen... vertelt politiek verslaggever Wilco Boom. Omdat ze de wet niet ver genoeg vinden gaan. Ze steunen het doel ervan, hè, halveren van de uitstoot in 2030... maar ze vinden dat er te veel nadruk op de boeren ligt... op het aandeel dat de boeren moeten leveren. Ze vinden dat de uitstoot van de industrie en de luchtvaart... ook harder moeten worden aangepakt. En als dat niet gaat gebeuren, dan zullen ze tegenstemmen. Doordat er zoveel partijen tegen zijn, is de kans groot dat de stikstofwet straks sneuvelt in de Eerste Kamer. Schaatsnieuws. Antoinette Rijpma de Jong heeft in Heerenveen voor het eerste wereldtitel veroverd op de 1500 meter. De Vriesin van 27 liet haar concurrenten Wiklund uit Noorwegen en de Japanse Tagagi achter zich. Gisteren veroverde Rijpma de Jong een zilveren medaille op de 1000 meter. Ajax-fans zijn niet welkom in de Kuip bij de halve finale van de KNVB-beker tussen Feyenoord en Ajax. Dat zegt de gemeente Rotterdam. Bij de competitiewedstrijden tussen Feyenoord en Ajax zijn supporters van de uitspelende club al jaren niet welkom vanwege gedoe in het verleden. De gemeente ziet geen reden om Ajax-fans nu wel toe te laten. En een pijnlijk avondje, letterlijk, voor de populaire Indiase zanger Benny Deyal. Tijdens een optreden vloog er keihard een drone tegen zijn hoofd. Ja, via social media laat de zanger weten alleen wat blauwe plekken te hebben. Ook roept hij dronevliegers op om voorzichtiger te zijn tijdens live optredens. Krijg je nog het weer? Bewolkt met af en toe zon. Vooral in het zuiden kan een bui vallen. Het is een graad of zes. Vanavond valt er af en toe nog een bui. De temperatuur daalt dan naar het vriespunt. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A5 Hoofddorp richting Amsterdam staat file tussen de knooppunten De Hoek en Raasdorp 2 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door werkzaamheden.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 He's not a fool. Reading books about science and smart stuff. It's not enough, no, 'cause smart don't make with his father's nine and a broken, broken fuse. Then see you walk through that classroom door. He's all over primetime news. Mary's got the same size hands as Marilyn Monroe. She put her fingers in the imprints and he's steered a show. camera said he never fitted in He wasn't welcome He showed up to the parties we was hanging in Some guys were putting him down, pulling him round, round, round Now I wish I would've talked to him, gave him the time of day And I turned away If I would've been it wouldn't have made me go this He might've stayed at gaan emoties dan weer lopen Want dan ben je ineens alleen Staar in de spiegel, trek me terug Ik zou beter moeten mooie dingen She say she wants some Marvin Gaye, some Luther Vandross, a little Anita, but definitely set this party alright. cool with. I'ma bring the cool whip. Then I want you to strip. See you is my new chick, so we get our grind on. She be grabbing, calling me Biggie like Shine Home. Man, I swear she fine home. Why she always lying on? Telling me them diamonds when she know they rhyme. Got a light skinned friend, look like Michael Jackson. Got a dark skinned friend, look like Michael Jackson. I play ready for the world, she was ready for some action.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 When I shot and I be sipping Hennessy, piss on my Marie, while I smoke a bee You can't pick with me, put it on the G. And now it's. Come with me and sip on some Evelyn champagne. You ain't no two stick working like the whispers. Hit the stoplight, you into some eyes. These rims still moving, so I pop a little spinners while I'm smoking on the beat. Dippin' through the streets, poppin' up a beat, and I got the heat on the 23. And I do it fire.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 Instead of being in love with me. Shine rhymes. set this party alright like an old man. You got to roll with the plan, cause I'm not the number. Take it to the tone, when I hit the phone, hit the phone, phone, gotta get you home, gotta roll home. And I do it. Baby, I'm a slow jam, and all the lovers need to hold hands. And if you ain't got no man, hop up in my bro ham. I keep it pimpin' like an old man. You got to roll with the plan, cause I'm not the number.